Wust bleef door een goede slotronde de Canadese Christina Groves voor in een tijd van 1.56.89. Martina Sablikova uit Tsjechië won het brons. Wust kreeg de gouden medaille meteen na de wedstrijd uitgereikt. Het is de tweede gouden Olympische medaille uit haar loopbaan. Vier jaar geleden won ze in Turijn goud op de 3 kilometer. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen zevende en Laurine van Riesen eindigde buiten de top 10. Nederland heeft nu drie gouden medailles gewonnen op de Spelen in Vancouver. Lokale politieke partijen slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat ze worden achtergesteld ten opzichte van landelijke partijen. De lokale partijen krijgen van het Rijk geen subsidie en moeten bijvoorbeeld hun campagne zelf betalen. Afdelingen van landelijke partijen krijgen wel geld uit Den Haag. De lokale partijen spreken van ongelijke kansen en vinden dat de subsidieregeling in strijd is met een aantal grondrechten. De procedure wordt aangespannen door 14 kandidaatsraadsleden en de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen, de VPPG. Deze belangenvereniging vertegenwoordigt ongeveer 200 lokale politieke partijen in Nederland. In Oostenrijk zijn bij een busongeluk zes mensen om het leven gekomen. Zeker 17 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde rond middernacht in de buurt van Wenen. Volgens de politie kwam de bus in botsing met een vrachtwagen uit Albanië. Onder de doden zijn zeker vier inzittenden van de bus. En die zouden een Duits kenteken hebben, maar dat is nog niet bevestigd. Mogelijk was er nog een derde voertuig bij het ongeval betrokken. Het weer bewolkt en in het westen en noorden valt nog regen of natte sneeuw.